uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In Colombia blijft de wapenstilstand met de FARC van kracht, zegt de Colombiaanse president Santos. Santos reageerde daarmee op de uitslag van het referendum over het vredesakkoord met de FARC. Een minimale meerderheid van de kiezers stemde tegen het akkoord. Santos stuurt onderhandelaars van de regering nu terug naar Cuba om de uitslag te bespreken met de FARC, die ook zeggen bereid te zijn om verder te werken aan vrede. De regering sloot onlangs, na jaren onderhandelen, een akkoord met de guerrillabeweging die al tientallen jaren actief is in Colombia. Minister Koenders heeft aangedaan gereageerd op het overlijden van de Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans. Koenders noemt Oerlemans een journalist die doorging waar anderen stopten. Dat Oerlemans hiervoor nu de allerhoogste prijs betaalt is volgens Koenders diep triest. De fotograaf is in de Libische stad Sirte doodgeschoten door een sluipschutter. In die regio wordt al maanden zwaar gevochten tussen strijders van Islamitische Staat en milities die het Libische leger ondersteunen. IS is daar bijna verdreven, maar blijft zich fel verzetten. In Hongarije heeft de nationalistische premier Viktor Orbán jeugend gereageerd op de uitslag van het referendum over de Europese vluchtelingenregeling. Een meerderheid van de Hongaren, die hun stem uitbrachten, stemde nee tegen het verplicht opnemen van vluchtelingen. Het is de vraag of het referendum geldig is. Het opkomstpercentage ligt onder de minimaal benodigde 50 procent, maar daarover zei de premier niets. Premier Rutte is nog altijd bezig om achter de schermen een oplossing te vinden voor de Nederlandse afwijzing van het Oekraïne-verdrag. Dat schrijft het kabinet in reactie op het nieuws dat de nee die uit het referendum kwam tot nu toe zonder gevolgen blijft. Bronnen melden aan de NOS dat het Rutte nog niet is gelukt om steun te vinden in de EU voor het aanpassen van het handelsverdrag met Oekraïne. Het weer, komende uren regen, lokaal met onweer en mogelijk hagel. Het is tussen de 5 en 12 graden.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 And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her. And she needs you.